Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer landen willen dat Hezbollah in Israël de wapens neerleggen. Amerika en Frankrijk werken aan een plan voor een tijdelijk staakt het vuren. Maar Hezbollah en Israël hebben nog niet gezegd of ze dat zien zitten, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Premier van Israël Netanyahu die zit op dit moment nog in het vliegtuig op weg van Israël naar New York. Hebben eh, gisteren lang vergaderd met het kabinet. Officieel eh, statement is er nog niet, ook niet van Hezbollah trouwens. Dus het plan hangt nog in de lucht. Maar ja, er zijn ook nog geen afwijzingen dus. Veel landen die normaal aan de kant van Israël staan hebben al gezegd dat ze het plan steunen en dat de gevechten moeten stoppen. Koningin Maxima heeft een nieuwe baan. Ze wordt speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor Financiële Gezondheid. Een hele mond vol. Het komt er ongeveer op neer dat ze mensen probeert te helpen om financieel hun zaakjes op orde te hebben zonder in de schulden te zitten. De afgelopen jaren zetten ze zich daar ook al voor in bij de VN. We moeten nog steeds veel doen. Het, is, het is niet dat het echt eh, werk gewoon helemaal gedaan is. Eh, maar ik, eh, ik ga mijn hart en passie aan de financiële gezondheid, ook in Nederland... Ehm, die ook een hele belangrijk onderwerp is. Mede door het werk van koningin Maxima... hebben nu veel meer mensen wereldwijd een betaalrekening. En er is tegenwoordig veel te veel voetbal op tv. Van je moeder of je vriendin ben je dat soort uitspraken misschien wel gewend... maar zij krijgen nu steun uit onverwachte hoek. Oudvoetballers Wim Kieft en René van der Gijp klagen in hun podcast... dat ze door de nieuwe opzet van de Europese toernooien... geen tijd overhouden voor andere dingen. Drie dagen Champions League is toch veel te veel? Nou, daar word je toch gek van? is toch veel te veel? Daar word je toch gek van? Nu hebben we weer drie dagen, drie dagen Europa League. Ja. Oh ja, drie dagen. En drie dagen Conference League. Hm. Wat moet je ermee? Drie dagen nee, Champions League? Nee, je kijkt er niet naar uit. Nee. Je kijkt er niet meer naar uit. Ook vanavond hoeven de heren zich niet te vervelen. Op het programma staan negen wedstrijden in de Europa League, waaronder die van Ajax. Het weer nog een wisselend dagje met opklaringen met zon. Tussendoor zijn er ook pittige buien met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer, 40 minuten extra. Komt er door een ongeluk, één rijstrook is nog dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Verder nog viel op de A10 voor de Koentunnel richting het noorden. Er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen in de tunnel en er is één rijstrook dicht.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 You got me strong, and I don't care who sees. Cause baby, you got me, you got me, you got me so crazy. ZFM. sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. For you to hold.